Twee uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De KNSB heeft in 1985 de diefstal van een kistje met urinemonsters... van onder andere Yvonne van Gennep en Ria Visser stilgehouden. Dat blijkt uit een reconstructie van het tv-programma Andere Tijden Sport en de Volkskrant. Van Gennep en Visser versloeg in 1985 verrassend de tot dan toe onverslaanbare Oost-Duitsen. De toenmalige bondsarts zei zes jaar geleden dat de schaatsters buiten het wedstrijdseizoen om doping kregen. Op de A7 bij Winschoten is iemand die vermoedelijk daarvoor zelf een ongeluk had gehad aangereden. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Bij de afrit Lee was een auto in de vangrail beland. De politie denkt dat de bestuurder kort daarna op de rijbaan in de andere richting is geschept. Hoe ernstig de verwondingen van de automobilist zijn is nog niet duidelijk. Bij de hulpverlening werd een trauma-helikopter ingezet. De A7 bij Winschoten is afgezet. Het aantal kinderen in gezinnen die van de bijstand moeten leven is afgenomen voor het eerst sinds 2009. Vorig jaar waren er 228.000 kinderen in bijstandsgezinnen, 7% van alle kinderen. En dat zijn er 3000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Alleen de groep bijstandskinderen met een Syrische achtergrond groeit. Bijna 60% van de bijstandsgezinnen zegt moeilijk rond te kunnen komen. Ze bezuinigen onder meer op kleding, meubels en vakantie. Bijstandsgezinnen hadden in 2016 gemiddeld ruim 22.000 euro per jaar te besteden. Dat is minder dan de helft van het gemiddelde inkomen van andere gezinnen met kinderen. Steeds meer patiënten in Lelystad mijden zorg omdat het IJsselmeerziekenhuis in hun stad failliet is. Concrete cijfers zijn er niet, maar artsen zeggen dat ze bijna dagelijks meemaken dat patiënten niet naar een ziekenhuis in een andere gemeente willen omdat ze het vervoer te duur vinden. Het weer, op de meeste plaatsen droog en soms wat opklaringen... met een matige zuidwestenwind, minimaal rond 9 graden. Overdag geleidelijk van tijd tot tijd zon... en nog steeds een matige zuidelijke wind. In het westen kans op een buitje. Het blijft zacht met een graad of 11. Het weekend is bewolkt met veel wind.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 I'm a couple hundred miles from Japan and I, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Uh. than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? it will only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Uh. I can't get you off my mind till you got plans tonight, baby. I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I, I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. I can't seem to get you off my mind.